Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In Nigeria zijn op een hogeschool zeker 20 studenten in koele bloeden doodgeschoten. Volgens een docent moesten de studenten in een rij gaan staan en hun namen roepen. Sommigen werden daarop gedood, anderen niet. Een Nigeriaanse politieman heeft het nieuws gemeld aan de BBC. Het is onduidelijk wie de executies op de hogeschool in de stad Mobi hebben uitgevoerd. Het bloedbad volgt op een grote legeroperatie in de stad tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram... Boko Haram betekent letterlijk westers onderwijs is een zonde. De terreurgroep heeft nog niet op de moorden gereageerd. GroenLinks-prominent Ineke van Gent ziet wel wat in een fusie van haar partij met de PvdA. In Vrij Nederland zegt ze dat de partij niet zomaar moet worden opgeheven, maar dat dat ook weer geen taboe moet zijn. Van Gent heeft ruim 14 jaar in de Kamer gezeten voor GroenLinks, waarvan ruim anderhalf jaar als vice-fractievoorzitter. In een toelichting zegt ze niet te pleiten voor een onmiddellijke fusie, maar volgens haar moet er wel een discussie komen over de positie van GroenLinks. En als, het tot een fusie, en als tot een fusie wordt besloten, dan met de PvdA, vindt ze. Ook oud-Europarlementariër Lagendijk zegt dat GroenLinks er misschien beter voor kan kiezen de krachten te bundelen met de PvdA. Er is een tekort aan vaccins tegen buiktyfus. Dat komt door een wereldwijd leveringsprobleem, meldt het Landelijk Centrum Reizigersadviezen. De vaccins die nog op voorraad zijn worden gegeven aan reizigers die het meeste risico lopen. Het centrum adviseert mensen die op reis gaan zonder buiktyfusvaccinatie om extra goed op te letten. Buiktyfus is een bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door het eten of drinken van voedsel of water dat besmet is met salmonella. Ook het eten van onvoldoende gaar vlees, kip of eieren kan buiktyfus veroorzaken. De ziekte komt het meest voor in Azië en delen van het Midden-Oosten. Dan het weer af en toe zon, maar ook kans op een enkele bui. Het is een graad of 17. Morgen veel regen en wind. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.